ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. In een woning in Terneuzen in Zeeland zijn de lichamen van een moeder en haar kind gevonden. De twee zijn volgens de politie door geweld om het leven gekomen. Buurbewoners zeggen tegen Omroep Zeeland dat ze gisteren eind van de middag meerdere schoten hoorden. De sfeer is dan ook hier op straat ja, verdrietig. Eh, mensen zijn eh, erg emotioneel, uh, schreeuwen het ook af en toe uit. En verder, de hele straat staat vol met politie, eh, politiebusjes, uh, recherchebusjes. Er is nog veel onduidelijk over wat er in de woning interneuzen is gebeurd. Ook wie de slachtoffers precies zijn, weten we niet. Wel zegt de politie dat het kind jonger is dan tien. Er is nog niemand opgepakt. Vaccineren tegen het HPV-virus, dat onder meer baarmoederhalskanker kan veroorzaken, werkt heel goed, dat schrijft de Gezondheidsraad. De eerste meisjes die in 2010 het vaccin kregen, hebben inmiddels meegedaan aan het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker. En daaruit blijkt dat bij hen de ziekte minder vaak wordt gevonden dan bij niet-gevaccineerde vrouwen. De raad adviseert wel om over te stappen op een ander vaccin dat tegen meer varianten beschermt. James Bond-fans zijn woedend op Amazon Prime. De streamingdienst heeft posters van de Bondfilms aangepast. Online zag je Sean Connery en Roger Moore zonder pistool. Nou, fans noemen het censuur en zeggen dat de wapens nu eenmaal bij James Bond horen. Amazon heeft sinds dit jaar de controle over het merk James Bond. En zie je buiten twee mensen fietsen met badeentjes op hun fiets? Let dan even goed op, want het zouden zomaar Marita en René kunnen zijn. Ze fietsen namelijk met z'n tweeën vanuit Friesland naar Amsterdam... om aandacht te vragen voor afasie. Dat is een taalstoornis die je plotseling kan krijgen na een beroerte, hersentumor of ongeluk. Wat wij eh, willen bereiken is eh, eh, dat we de afasie op de kaart willen zetten. Het kost ons gigantisch veel moeite om wat te zeggen nou ben ik nog zo goed dat ik nog wat kan zeggen. Maar er zijn ook mensen bij die kunnen helemaal niet praten. Ja, dat vertelt René. Het is vandaag de tweede dag van hun vijfdaagse fietstocht. Als alles volgens plan gaat, dan komen ze vrijdag aan in Amsterdam. Heb ik het weer nog voor je?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 Zet je schrap voor een uur vol nostalgie, erkenning en puur luisterplezier. We trapten af met Clouseau, de band die sinds de jaren 80 het Vlaamse muzieklandschap kleur geeft. Met hun herkenbare sound en aanstekelijke melodieën wisten Koen en Chris Wouters jong en oud te raken. Daar gaat ze en Anne zijn klassiekers die iedereen kan meezingen. Terwijl Oker een meer ingetogen kant van de band laat horen. Clouseau bewijst dat liefde, verlies en hoop universele thema's zijn die nooit vervelen. Anne, als ik jou zie ben ik niet meer bij te sturen. Anne, die momenten zouden eeuwig moeten blijven duren. Yeah. op te praten Eva de roveren neemt ons mee op een dromerige reis. Haar warme stem en poëtische teksten brengen je meteen in een andere wereld. Slaap lekker is een zacht wiegeliedje voor volwassenen.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 Met zijn warme, soulvolle stem blaast hij klassiekers nieuw leven in. She Believes in Me is een ode aan vertrouwen. You Never Can Tell brengt de sfeer van een dansfeestje. En met All Right, OK, You Win bewijst Gunter dat hij een echte entertainer is. Zijn muziek doet je gegarandeerd glimlachen. she lay sleeping. I stay out late at night and play my songs. Sometimes all the nights can be so long. And it's good when I finally make it home. All alone while she lays dreaming tried to get undressed without the light And quietly she says, how was your night? And I come to her and say, it was alright And I hold her tight And she believes I told her someday if she was my girl I could change the world with my little songs I tonight If my song is right I will find a way While she lays waiting I stumble to the kitchen for a bite Then I see my old guitar in waiting for me like a secret friend. And there's no end when she lays crying. I fumble with a melody or two, and I'm torn between the things that I should do. Then she says to wake her up when I'm through. Oh, her love is true. And she believes in me. I'll never know just what she sees in me. I told her someday if she was my girl, I could change the world with my little songs. I truly loved the mademoiselle And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell C'est la vie, say the old folks It goes to show you never can tell They furnished off an apartment with a two-room robot sale The cooler was cramped with TV dinners and ginger ale but when Pierre found work, the little money coming worked out well. C'est la vie, say the old folks. It goes to show you never can tell. They had a high-five phone, oh boy, did they let it blare. 700 little records, all rock and rhythm and jazz. But when the sun went down, the rapid tempo of the music fell. C'est la vie, say the old folks. Goes to show you never can tell. They bought a souped up jitney, it was a cherry at 53. They drove it down to Orleans to celebrate the anniversary. It was there where Pierre was married to the lovely mademoiselle. C'est la vie, say the old folks. It goes to show you never can tell. him well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, say the old folks, it goes to show you never can tell. C'est la vie, say the old folks, it goes to show you never can asking all I want from you. Just love me like I love you Dana Winner weet als geen ander te ontroeren met haar heldere stem en gevoelige nummers. Westenwind roept beelden op van verre reizen. De oude man aan de zee is een prachtig verteld verhaal op muziek. En geef de kinderen een wereld is een hoopvolle boodschap voor de toekomst. Dana's muziek raakt je recht in het hart. the Lord. Met zijn herkenbare stem brengt Luc Steno het Vlaamse levenslied tot leven. Hij zingt over liefde, gemis en hoop. Misschien, en sinds je die ene vond, zijn nummers waarin iedereen zich kan herkennen. Terwijl zoals voordien een ode is aan het verleden en de kracht van herinneringen. Jij laat niemand om. gevaarlijk spel. Zoveel speelde roekeloos natuurlijk. Te vaak werd een hart gebroken voor het avontuur. Maar sinds je die ene vond, ben je een ander. to the end. to Dit was onze muzikale reis door Vlaanderen. Hopelijk heb je genoten van deze selectie prachtige songs en de verhalen erachter. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Vergeet niet, muziek verbindt. Waar je ook bent, wie je ook bent. Er is iets veranderd in je ogen. Ik zie niet meer die regenbogen. Zoals voor. Ik hoor die kleur niets meer in je stem Wanneer ik heel dicht bij je ben Zoals die. Lijkt alsof je reeds een keuze hebt gemaakt Het voelt alsof ik uit een slechte droom ontwaak Je bent te sterk om nog te heilen Je wil niet meer in mijn armen schuilen dreaming out of the skyline Zo als Oh, en ik vraag en ik vraag en ik vraag me af of jij Heel misschien nog wel eens denkt aan mij Er is iets veranderd in je ogen Ik zie niet meer die regenboog je reeds een keuze hebt gemaakt. Het voelt alsof ik uit een slechte droom ontwaak. Je bent te sterk om nog te heilen. Je wil niet meer in mijn armen schuilen. Zoals voorheen. Je bent te sterk om nog te heilen. Je wil niet meer. vraag me af of jij heel misschien nog denkt aan mij. Heel misschien nog denkt aan mij. Je bent te sterk om nog te heilen. Je wil niet meer in mijn armen schuilen. Zoals voor die. Je bent te sterk om nog te heilen. Je wil niet meer in mijn armen schuilen. ik nu omkijk naar mijn kindertijd, denk ik met heimwee aan die mooie tijd. Weg zijn mijn dromen, want tussen bomen, een tuin vol rozen, stond toen ons huis, waar ik voorheen die mooie treur wil is nu een straat. Zodat het huis dat tussen rozen stond, niet meer bestaat. Ik nam toen afscheid, maar met een traan. Ik kon niet geloven voor altijd te gaan die dag verdwenen zij voorgoed uit mijn leven. Ik hield me kranig, maar was liever gebleven. Ze lachten en zeiden, moet je daar niet om treuren? Want daar in de stad kan je toch niets gebeuren. Je vindt daar alles wat je hier bij ons nooit ziet. hier niet. Toen ik dit dag in mijn nieuw leven begon, liep ik verloren tussen steen en beton.